is het aantal moorden in Nederland gedaald tot onder de 100. In 2025 kwamen tot nu toe 98 mensen door geweld om het leven. Dat waren er vorig jaar nog 130. De meeste dodelijke incidenten vonden dit jaar plaats in huiselijke kring of binnen het criminele circuit. In 16 gevallen ging het om femicide. Er is vannacht brand geweest in een discotheek in Overijssel. In de discotheek in het dorpje Saasveld waren op dat moment 3000 mensen aanwezig. Ze zijn geëvacueerd en konden het gebouw veilig verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. De discotheek ging na de brand niet meer open. In Mexico zijn bij een treinongeluk 13 mensen om het leven gekomen. De trein ontspoorde gisteravond in het zuiden van Mexico. In de trein zaten zeker 250 passagiers. Bijna 100 van hen raakten gewond, waarvan nog een aantal in levensgevaar zijn. De Mexicaanse politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. De spanningen tussen China en Taiwan lopen verder op. China houdt morgen grote schietoefeningen vlakbij het eiland. Aanleiding is een stevige uitspraak van de Japanse premier... die zei dat hij Taiwan zal helpen als China aanvalt. De Chinezen pikken die bemoeienissen niet... en sturen nu schepen en vliegtuigen naar het gebied. Taiwan noemt het pure intimidatie. Het is mistig en glad. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Morgen lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 2 en 7 graden. Dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 2 over 4 is het inmiddels. Van harte welkom in de 538 met een update van Flitsmeister voor je. Nog geen flitser gespot op de A1 Deventer richting Hengelo. Bij, bij eh, Hengelo zelf, de staan ze te controleren bij 157.2. Fijne reis. 538 de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Kilian van Luid. Lekker zeg, 4 uur geweest. We gaan richting het einde van de nacht. Is bij nu Martin Garrix. Dit is Matt. Radio 538. You don't wanna Je hoorde Stay. Kilio geluid hier op deze heerlijke maandag 29 december... met eh, goed nieuws voor je als je helemaal klaar bent met die vrieskou. Ik lag namelijk ook al drie keer op mijn bek toen ik naar de auto liep. Maar als je er net zoals ik helemaal klaar mee bent, goed nieuws. Ik heb hier budget voor je liggen dan kun je echt jaren naar de zon. Hoe het zit, je hoort het als Shakira. During a so time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.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 Samina, mina, eh, eh, eh, eh this time for Africa. blijft het ook, hè. Callum Scott en Winnie Houston bij 538. Je hoorde I Wanna Dance With Somebody. Vanaf maandag, de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Ja, het jaar is bijna voorbij. Maar natuurlijk nog net niet helemaal. En dat betekent dat we hier op 538 nog één keer 10.000 euro gaan weggeven. 10.000 euro. Hier in de studio staat dat eh, gouden koffertje. Het is inmiddels wel bekend. Daarin uh, zit eh, een, stem. En dus die 10.000 euro. Als jij je opgeeft via 538.nl... dan kun je zometeen vanaf 6 uur worden gebeld in de uitzending. En als je dan in de uitzending komt en je raadt de stem goed... dan ga je vandoor met het fantastische geldbedrag. Die 10.000 euro. En als je alvast eventjes heel kort wil fantaseren... waar zou die heen gaan? Een heerlijke cruise... Een heerlijke reis om eventjes lekker die vrieskou uh, te ontkomen. Je kunt het vanaf vandaag dus winnen, die 10.000 euro in 538 stemmenjacht. Opgeven kun je doen via 538.nl. Dit zijn de Manners and Someone To You. I don't want to die or fade away. I just want to be someone. I just want to be someone. Dive even disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I want somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. breaking the clouds that keep raining. You're on your knees, but I can see how everything's changing. Yeah, sometimes all you need is someone to be there when you feel this way. When the darkness is taking over and your world's about to break. zulke muziek vliegen we de dag niet door, toch? Je hoorde de nieuwe van Telecast. Hold on, natuurlijk bij 538. Ik ben Clio van Luijs met zometeen eh, Taylor Cray.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 met Morgan Wallen en Tate McRae. 538 Party Top 1000. Je hoorde What I Want. We gaan eh, richting het eh, nieuwe jaar. En dat betekent natuurlijk dat we dit jaar eventjes een knallend willen afsluiten. En hoe kun je dat het beste doen met de allerbeste en de meest aangevraagde hits in de feesttenten in heel Nederland? We hebben namelijk 538 is aan tour. Zij reizen het hele land door om de grootste feesttenten te voorzien van de lekkerste muziek. En ja, daar worden natuurlijk ook wel eens platen aangevraagd. En de meest aangevraagde platen, die hoor je deze hele week nog voorbij wij komen tot aan een nieuwjaarsdag. En ik kan je vertellen, deze plaat is ook best wel vaak aangevraagd hoor. De vijfde Dikjes aan Zometeen vanaf 6 uur gaat de lijst weer verder. En is Flo Rida en David Kenna in de vijfde nacht. Club Can't Handle Me.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 in de 50 nacht. Je hoorde Golden. Ik jullie al vanuit hier. Dankjewel dat je deze nacht ook weer voor de hits van 538 hebt gekozen. En eh, überhaupt bedankt als je deze nacht aan het werk bent. Het zal vast niet meevallen zo tussen kerst en oud en nieuw.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 Oh man, ik It's bij 538. Je hoorde niet nodig. Daarvoor nog die waanzinnige plaat van Guns N' Roses, Paradise City. Dankjewel voor alle leuke appjes in de app van 538. dit nummer slaat altijd wel goed aan. Of zoals Peter zou zeggen, dit is...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 heb jij nog een vaste lijn thuis? Ik ben namelijk eh, bijna exact een jaar geleden ben ik verhuisd. En het eerste wat mijn oma vroeg, die zei... wat is je telefoonnummer? En zei je, maar oma, die, die heb je nu zeg maar daar bel je nu letterlijk mee. Toen zei ze, nee, ik bedoel van, je, van de vaste lijn. Zeg ja, die heb ik niet, zeg maar. <laughs> dat heb ik nooit meegenomen. Maar het blijkt dus dat een aantal mensen nog steeds een vaste lijn hebben... waaronder Rick van de 538 Ochtendshow. Maar dat komt, ik heb eh, een paar jaar geleden... was er een grote storing van Vodafone bij ons thuis, in, eh, in, Delft. Want voor mij wat, wat in de fik gestaan. Kon niemand bellen, behalve mensen met een vaste lijn. Nou, en dat kost helemaal niet ja, veel Heb Ja, als enige vaste lijn kun je nog steeds niemand bellen. Maar bel je wel eens met een vaste lijn? Ja, 100%. Gaat de telefoon wel eens over bij jullie? Ja, procent. Maar je schrikt toch de kleren als je zo'n ding hoort gaan? Ja nee prima. En dan? Nou, neem op. Ik dacht dat we dat nog hebben. Nou, dat klopt ook. <laughs> Zometeen vanaf 6 uur dan hoor je ze weer. Tim Timberik, Niels en Florentien. En dit is Kevin Little. Not FTF. Woman, we're padlock all For the longest time we're jamming in the party, and you're waiting on me, pushing it. Hollering for mercy, yeah. Then I whispered her to harder. And she said to me, Boy, just push that thing. Uh, push it hard." Ratio 538 met Kevin Little en Spraga Benz. Je hoorde Turn Me On. Hey, en zometeen na 6 dan hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow. En zometeen na zessen gaat natuurlijk ook de 538 party top 1000 weer verder. Oftewel de meest aangevraagde hits bij 538 DJ's on Tour. Van de hits waarvan je zegt, zeg maar, ja, dit doet het echt goed in een feesttent.